Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is uit het ziekenhuis ontslagen... en keert terug naar de gevangenis. Navalny werd gisteravond vanuit de cel overgebracht naar een ziekenhuis in Moskou... nadat hij uitslag had gekregen in zijn nek. Volgens het ziekenhuis had hij een ernstige allergische reactie. Navalny's eigen artsen hebben toestemming gekregen om ook naar de oorzaak te zoeken. De oppositieleider zit 30 dagen vast vanwege het oproepen tot demonstreren. Op het Centraal Station in Frankfurt heeft een man een moeder en haar kind voor de trein geduwd. Het kind kwam om het leven, de moeder wist op tijd weg te komen. Veel reizigers, onder wie veel kinderen, zagen het gebeuren. De politie van Frankfurt heeft een verdachte aangehouden. Het is de tweede keer binnen tien dagen dat in Duitsland iemand voor de trein wordt geduwd. Vorige week gebeurde dat in Voerde, vlak bij de Nederlandse grens. Toen kwam een vrouw om het leven. Een man van 23 uit Heerlen moet drie maanden de cel in... omdat hij de reclassering probeerde om te kopen. De man was veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... en een voorwaardelijke celstraf voor het kweken van hennep... en het aftappen van stroom. Na 18 uur van de taakstraf te hebben voldaan... besloot hij een poging te wagen een medewerker van de reclassering om te kopen. Die ging niet op het aanbod in en stapte naar het Openbaar Ministerie. Dat besloot daarop de overgebleven werkstraf om te zetten in 82 dagen cel. Man bij het Hond keert eind augustus terug op tv bij SBS6. Dat heeft de zender bekendgemaakt. Het programma met Alledaags Nieuws was 16 jaar te zien bij de publieke omroep... maar stopte in 2015. Bij SBS zullen bekende rubrieken, waaronder de Babbelbox en Hond aan tafel terugkeren. Net als de bekende stem van Man bij het Hond, Michael Abspoel. De nieuwe programmering van SBS6 gaat eind augustus in. Eerder werd al bekend dat vanaf dan ook Lingo terugkomt op tv.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Ja, en het is een speciale uitzending in verband met Pride on the Beach. En ik ga door met The Sound of Silence.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 En dan is de aftrap van de Pride on the Beach... met de speciale Pride on the Beach parade. Iedereen kan gezellig meedoen. En deze kleurige parade leidt de bezoekers onder begeleiding van muziek... via de boulevard en het strand naar de openingsparty. En de openingsparty, dat is in het Zandvoort Centrum. En dat begint om 4 uur. En dat is tot 10 uur vanavond. Het hijsen van de regenboogvlag dat gebeurt om 4 uur. Op het Raadhuisplein is het start zijn van de openingsparty. Het belooft een fantastisch feest te worden met allerlei optredens en DJ's. En dan hebben we ook nog Queen of the Beast Songfestival. En dat is op het Gasthuisplein. Het is om half vijf tot elf uur vanavond. Na het grote succes van Queen of the Beach van 2018 is het tijd voor herhaling. Queen of the Beach Songfestival compleet met drag queens, misverkiezing, live artiesten, DJ's en more. Host bij Peggy P. Wie wordt Miss Queen of the Beach dit jaar? En dan hebben we ook nog vandaag, jeetje, dit houdt niet op... om 8 uur Rainbow Monday. Holland Casino, en dat duurt ook 3 uur vannacht. Dus je kan lekker doorzakken. DJ Rodney draait in Holland Casino de lekkerste plaatjes... waarop je heerlijk kunt dansen. Waag een gokje en pak een snoepje van een van de Candy Boys en Girls... die daar rondlopen. Ik ga door met David Cassidy, Rock Me Baby. But I do believe in a physical attraction I can warm your coldest night i am begging. head now come on and rock me rock me I was 12 when I left home ever since I've been on my own I come a looking for a little recreation guess I'll never settle down it's always been just one more town wild up from coast to coast across the nation I can't promise but I'll just see what I can do. Come on, ooh, rock me, baby. Let me feel that beat. I said, ooh, rock me, baby. Right down to my feet. I said, ooh, rock me, baby. Hold oh, me oh so tight. I said, ooh, rock me, baby. Rock me through the night. You better hold me while you can. Or you are gonna lose your midnight man. Now come on and rock me. Rock me. Come on and rock me. Come on and shock me. Alright now, roll me. Come on, squeeze me. Ooh, you sure can please me. Mm-mm. Alright now, alright now, get down. Ooh, rock me, baby. Let me feel that beat. I said, ooh. baby, hold me oh so tight. I said, ooh, rock me, baby, rock me through the night.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 hopen we allemaal te worden. Oud en wijs. Ik weet, ben wel oud, maar niet wijs. Dat weet ik niet eigenlijk. Ik kan beter een andere vragen. We gaan door met een vast item. Eens even kijken hoor, of ik het voor elkaar kan krijgen. Uh, deze. Ja. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, je moet zoveel tegelijk doen. Dat wordt nog wel eens een probleem bij mij. Goed, het gaat over Apollo 100. Bissa Mucho. En Apollo 100, dat was een band die in 1972 is opgericht door Tom Parker. De band scoorde een bescheiden hit met het nummer Joy... gebaseerd op Jesus Blijf Mind Find van Johann Sebastian Bach. Het kwam in Nederland niet verder dan de 21ste plaats. Ik heb een ander nummer uitgekozen. Ik heb uitgekozen Besame Mucho en die komt uit 1972. Het was maar kortstondig dat de band bij elkaar kwam... want in 1973 ging de band alweer uit elkaar. En hier komt Bessa Memucho van Apollo 100. Ja, het feest is nog lang niet voorbij in Zandvoort. Dinsdag 13, dat is morgen. Dan krijgen we Kids, Kids Have Fun. En dat is op het Gasthuisplein van 2 tot half 5. En het is een poppenshow Koning en Koningin. En op het Gasthuisplein terwijl je heerlijke poffertjes naar binnen kunt werken. Of het karamis, of kamishabiba vertellen. En dat is een Japans vertelkastje. Prinses Nina. Dennis de Ballonnenman is er ook. En dan hebben we ook nog dinsdag van half vijf tot half negen... Pride Coast Cultural. En dat is het Gasthuisplein. Bubbles en Bites op het Gasthuisplein met heerlijke deuntjes en liedjes... en een speciaal Pride Culture Night met live muziek, koren, dansers en theater. En dan hebben we nog Pride Cocktail Night. En dat is in de Beach Club Fosfor. En dat is van 8 tot 12 uur s avonds. Geniet van een prachtige zonsondergang... onder het genot van een heerlijk cocktail tijdens uw Rainbow Cocktail Night bij Beach Club Fosfor. En dan hebben we een roze filmavond in het circuit Circus Zandvoort van 9 tot 11. In samenwerking met de Roze Filmdagen Amsterdam organiseert Circus Zandvoort een roze filmavond met de film Riot. En een hapje en een drankje. Zeer breed toegankelijke film over het ontstaan van de eh, Mardi Gras. Zeg maar uh, van Sydney. Dus dat is eigenlijk heel erg mooi. Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say, Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever remember Elvis Presley. Lord, how I love to hear him sing. So I'll adore him just forever. For he's the one I remember Elvis Presley And he won't ever set me free Like he was singing Now or never He's just a golden memory Good luck charming songs, we need them ever. Again, again, I'll play your songs. Cause in my mind, you haven't gone. Are you lonesome tonight? Do you miss? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I remember Elvis Presley number of his breath. I can hear you. thank you for all the happiness you gave so many people all over the world during many, many years. <laughs> I remember the disc jockey was playing Jailhouse Rock when I had my first date with a beautiful girl. And since that evening, you've been my friend Elvis. I remember Elvis Presley. Lord, how I love to hear him sing.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 Zonnige periode en droog. En in het noordoosten wordt het eerst bewolkt. Maar vandaag zijn er perioden met zon. Je hoeft alleen maar naar buiten te kijken. Prachtig weer. En in de ochtend komt er in het noordoosten meer bewolking voor. En het blijft de hele dag lekker droog. De maximumtemperaturen variëren van 22 graden in de kustgebieden tot ongeveer 26 graden in het oosten van het land. De zuidwestenwind draait geleidelijk naar west tot noordwest en is zwak tot matig. In de avond wordt de wind noordelijk en zwak. Komende nacht klaart het overal breed op en blijft het lekker droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Morgen overdag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. In de avond neemt van het zuidwesten uit de kans op een bui toe. Met een matige zuidenwind blijft er die dag weer warme lucht aangevoerd worden... waardoor de maximumtemperatuur uitkomt op 25 graden in het westen... tot ongeveer 29 graden in het oosten van het land. En de bron, de KNMI. Nou, de haast vergeten dat na drie van die feestelijke dagen ook nog 2 augustus wat aan de hand is. En dat is, dan is de Ibiza en de Markt terug van 12 tot 8 uur s avonds. En door het organiseren van de Ibiza-markten op het Badhuisplein... brengt Hip en Happy Events de echte Ibiza-sfeer naar Zandvoort aan zee. Je vindt een exclusieve selectie van producten met betrekking tot Ibiza. Zoals lifestyle, mode, juwelen, jewels, eh, schoonheid... maar de markt is ook de plek voor drankje, snack en een heerlijke Ibiza-geluiden. Dat is dus, hè, want je zou het haast vergeten... maar dat is 2 augustus van 12 tot 8. Spend your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh. so en ik heb een Golden Oldie uitgekozen. Eh, de Venga Boys. En dat is uitgesproken Om de, moet je, de Benga Boys, moet je eigenlijk zeggen in het Spaans. En het is een Nederlandse dance act die tussen 1997 en 2000... zowel in Nederland als daarbuiten grote hits scoorde. Het was de vijfde single afkomstig van het debuutalbum Up and Down, de Party Bar Album... Het nummer werd in oktober 1998 uitgebracht... en stond nog geen maand later vier weken bovenaan de top 40. Boom Boom Boom groeide uit tot een van de grootste successen van de Venga Boys. Het was tevens de eerste single van de groep... die ook in Engeland tot de eerste plaats schopte. Van de single werden ruim 150.000 exemplaren verkocht. Goed voor dubbel platina. In 2010 maakte de groep een comeback. De muziek van de Venga Boys valt onder, de dan onder dancepop, eurodance en eurohouse. En hier heb ik voor u Boom Boom Boom van de Venga Boys. Dan is de closing party op de Mango's Bar. En dat begint om 4 uur tot 00, tot de kleine uurtjes. En dat is eh, de beach En ehm, op woensdag 31 juli wordt Pride at the Beach bij Mango's Bar afgesloten... met een waanzinnig closing party, inclusief een spectaculaire vuurshow. Vuurwerkshow. Zorg voor dat je er bent. En u kunt de Mango Beach Bar vinden in Boulevard de Vavage 15. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog Pride at, eh, Pride at the Producers. Dat is in het Zandvoort Museum. En het is eind juni tot en met eind augustus... staat het museum in het teken van homokunst. Zonder de vraag te stellen of homokunst nou eigenlijk wel bestaat... of dat het heel simpelweg kunst is die toevallig door homo's wordt gemaakt. Van fotografie tot schilderkunst. Van kostuumontwerp tot sieraden. Van beeldhouwwerk tot, ja, tot van alles eigenlijk. Dus Zandvoort Museum. Pride and Prejudice. dan hebben we nog niet alles. 4 augustus, en dat is eh, niet zo ver weg nog, dat van 11 tot 5. Dan is er de gezellige kunstmarkt in het centrum van Zandvoort aan Zee weer. Place du Tetre. En het is datum 4 augustus van 11 tot 5 uur. I found a love for me Darling, just dive right in follow my yeah, yeah, yeah. Toetsenor. Op tijd, op tijd. Garantie voor gezelligheid. Ha, ha, hai. Ai, Ros, jongen, zoetse jongen. Hey chef, ik moet naar Wassenaar. Wassenaar. de vroegte van de morgen sprak je zachtjes mijn naam. En ik wist dat je me zeggen zou dat het tijd was om te gaan. Je zei, schat, maak je geen zorgen. Ik zal altijd bij je zijn. En ik wist dat je de waarheid sprak. Door hoe je keek naar mij toen je zei, toen je zei. Ik ben klaar om op reis te gaan, aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen voor alles wat er komen gaat. is laat, ben klaar om op reis te gaan alles wel gedaan. Pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag. Ik vraag je, breng me naar het water. Breng me naar het meer. En leg me neer. It was early in the evening She gave all that she could give And I felt her leaving me But I learned how to live when she said When she said I'm ready to close my eyes Steady and hold tight be crossing over to heaven in the great divide. And I ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan. Pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag, ik vraag je om op reis te gaan. Aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen. Voor alles wat er komen gaat, het is laat. I'm ready to close my eyes. Night at the Beach. De extra uitzending van ZFM Radio zit erop. Ik wens u heel veel plezier deze komende dagen.